met het NOS-journaal. De burgemeester van Chicago zegt dat de politie in zijn stad op geen enkele manier mag meewerken aan patrouilles en arrestaties door militairen en agenten die door president Trump worden gestuurd. Mogelijk gebeurt dat komende week. De republikein Trump voert campagne tegen steden met een democratisch bestuur. Hij beweert dat zij niet zijn opgewassen tegen criminelen, daklozen en illegalen. De burgemeester van Chicago noemt Trump de grootste bedreiging van de democratie in de VS. Hij zegt zich te verzetten tegen tirannie. In Rotterdam is een man overleden nadat hij in zijn huis door twee honden was aangevallen. De honden waren van het ras American Bully XL, meldt het AD. Volgens de krant was de ene hond van de man en de andere van zijn kleindochter. Hij zou zijn aangevallen toen hij de vechtende honden uit elkaar wilde halen. De politie heeft de dieren afgemaakt. De Bully XL werd in 2017 in Nederland op een lijst met risicohonden gezet. Het Verenigd Koninkrijk introduceerde in de afgelopen jaren strenge regels... voor het houden en fokken van deze honden... na meerdere dodelijke bijtincidenten. De Indonesische president Subianto heeft een bezoek aan China afgezegd. Aanleiding daarvoor is de onrust in eigen land. Al vijf dagen zijn er gewelddadige protesten in de hoofdstad Jakarta. De betogers zijn woedend over een riante woontoeslag voor parlementariërs... de beroerde economische omstandigheden en het politiegeweld. Onder druk van de protesten wordt nu de toeslag afgeschaft. Maar dat heeft de gemoederen niet gekalmeerd. Zo werden gisteren in de stad Makassar overheidsgebouwen in brand gestoken. Drie ambtenaren kwamen bij de brand om het leven. Het weer, veel bewolking, soms wat regen. In de loop van de ochtend breekt in het westen de zon af en toe door. Vanmiddag kans op een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor meer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A10 tussen Amsterdam-West en Durgedam. Daar was een ongeluk ook nog eens op deze omrijroute. Maar de weg is gelukkig wel weer vrij...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 C'est is ZFM. Met nu ZFM Jazz. Même au est carrossé comme une Formule 1 De la ligne des jambes à la pointe des seins c'est une œuvre parfaite. Ses parents l'ont conçu sans le moindre défaut. Et pour les mains d'un homme, c'est plus qu'il n'en faut. Sur toutes ses facettes. Quand je veux négocier un amoureux parcours, elle s'échauffe vite et part au quart de tour, nerveuse. Et dynamique. À peine un tour d'essai au circuit des passions, elle se place en force, en pôle position. Rondissant et magique. Pour devenir champion de cette Formule 1, il m'a fallu passer les tests et point par point. Affirmer mes ressources ne jamais courir ailleurs à contre sens, ou bien être surpris par la panne sens. Au milieu de la course, car elle n'a jamais le plus petit raté, possédant sur ce point un réservoir d'idées vraiment, vraiment phénoménal. Pour ce qui est du bonheur, carburant au super, dans la compétition jamais elle ne perd. La tête et les pédales. Maman m'est carrossée comme une formule, c'est un joyau unique, un modèle fait main. Merveilleux prototype qui négocie nos joies sur les chapeaux de roue les rallyes de nuit où l'amour nous rend fou, fous. Quand nous faisons l'équipe. Et quand au petit jour après le tour d'honneur, elle tente est glorieuse, elle pose son cœur. souille et cible Sur ma poitrine en feu par moment, je me sens sur la plus haute marche au podium des amants, Comblés d'amour sportive. Maman momie carrossée comme une Formule 1, de la ligne des jambes à la pointe des seins. Oui, c'est une œuvre parfaite. Elle a changé ma vie, j'en suis fou d'amour. Elle est ma raison d'être et hante nuit et jour et mon cœur et ma tête et mon cœur et ma tête Een goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM op deze op dit moment zonnige zondagochtend waar zo dadelijk de Formule 1 losbarst.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 Und ein herzliches Willkommen an unsere deutschen Zuhörer, die in unserem schönen Dorf Zandvoort Urlaub machen oder nach Formule 1 gaan. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... draai ik deze uitzending onder andere een aantal nummers die te maken hebben met Formule 1 of met autoracen in het algemeen. Een daarvan is Charles Navour. Charles Navour die op zijn cd As Navour 2000 onder andere een aantal jazznummers zong. Waaronder het nummer waarmee we openden La Formule 1. La Formule 1 waar Charles een mooie vrouw die hij ziet qua schoonheid vergelijkt met de mooie slanke vormen van een Formule 1 auto. Je moet Fransman zijn om die vergelijking te kunnen maken. Ik draai ook nog wat andere jazznummers van deze cd. Want Sina, uh, Asnavoer was best een begaafde jazzzanger, kwam ik achter. Verder heb ik als artiest van de dag Frank Sinatra gekozen. Ook in een jazzy setting. Dus niet met een groot orkest met violen... maar in een quintet en sextet jazzbezetting. En verder hoort u nog wat opnames van Tijn Trommelen... de gitarist-zanger die op 14 september het seizoen 25-26 opent van Jazz in Zandvoort. En ik draai ook nog wat andere muzici die ook al op de site van Jazz in Zandvoort staan... en die het komende seizoen komen optreden. En tot slot ook nog wat andere jazzgrootheden... zoals Miles Davis, Sonny Stitt, Shirley Horn... The Biggles Big Band en Wes Montgomery. Dus relax, schenk nog een kop koffie in... en geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Genoeg gepraat. Ik begin met, eh, die ik net al noemde, Tijn Trommelen. Tijn Trommelen heb ik hier een opname voor me... waar hij met zijn jazzcats in de bekende JZ, eh, oftewel GZ Club in Shanghai uh, optreedt... ik zijn uh, Asia Tour nog niet zo lang geleden in, ik dacht, mei 2025. Tijn is in Nieuw Unicum te beluisteren... bij de opening, zoals ik zei, van het jazzseizoen in Zandvoort op 14 september. Tijn Trommelen wordt op deze opname begeleid door Stan van de Wetering op sax... Robert Koemans op piano, Thomas Pol op bas en Mitchell Dame op drums. Het was Giet Meij, ik zie hier, het is een opname van 29 juli 2025. En het is de standaard In the Wee Small Hours of the Morning. In Small hours of the morning while the whole wide world is fast asleep you lie awake and now you think about the girl and never ever think of counting sheep has learned its lesson. You'd be hers if. learned its lesson. You'd be hers if only she Ja, dat was dus Tijn Trommelen. Die u in een andere bezetting overigens... met onder andere Frits Landersbergen op drums... en Edward Corsilius op bas. En nog een saxofonist. En dat is geloof ik wel Stan van eh, <clears throat> eh, de Wetering. op de 14e september in Nieuw Unicum kunt horen. Ik vertel al bij mijn inleiding Frank Sinatra... Eh, is niet alleen een zanger van grote orkesten. Hij heeft ook eh, een paar tours gemaakt eh, met een jazzbezetting die met hem meeging. En een daarvan was een tour door Australië in 1959. die concerten zijn opgenomen in 1959, maar een tijd in de kluis blijven liggen. En in 1997 is een plaat van een cd van dit concert uitgekomen. Sinatra wordt begeleid door het Red Norvo Sextet. Met Red Norvo natuurlijk op vibrafoon. Jerry Dodgeon op fluit en sax, Bill Miller, zijn vaste pianist. Jimmy Weibel, gitaar. Red Wooten, bas. En John Markham, drums. Luistert u in deze bezetting naar I Get a Kick Out of You. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't move me at all. So tell me why should it be true that I get a kick out of you? Some like the perfume from Spain. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me I do get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see they asleep do not adore. en dan heb ik nu de <clears throat> eerste Nederlandse artiest eh, van vanochtend uh, klaarstaan. En dat is eh, Rob van Bavel met zijn trio. Rob van Bavel, ook weer een van de artiesten die optreedt in het komende seizoen bij Jazz in Zandvoort... en wel op 14 december. En dat belooft een hele speciale uitzending te worden... maar daar laat ik u nog even over in het ongewisse. Eh, Rob van Bavel met zijn trio hier op Rob natuurlijk op piano. Mark van Roy op bas en Hans van Oosterhout op drums. Het is een opname uit 1989. En de, de cd is getiteld Rob van Bavel Trio. En het nummer waar we naar gaan luisteren is getiteld Epoxy. En dat was Rob van Bavel met Epoxy. Op 9 eh, november is eh, Jan Menu, de baritonsaxofonist, uh, te horen in de serie Jazz in Zandvoort... met een ode aan Jerry Mulligan. hier horen we hem als begeleider van Greetje Kouwveld... met verder nog Maarten van der Gint op gitaar en Jan Voogd op bas. Een opname van 1 februari 2017. De cd was getiteld A Song for You en ik draai de titelsong.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 I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There is no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Cause we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of the truth nothing. You came out in front, and I was hiding. Now I'm so much better, and if the words don't come together, listen to the melody, cause my love Space or time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone, and I was singing this song. Space or time. I love you for my life. You are a friend of mine. Kouwveld. Een van de mooiste vind ik, met dan die subtiele begeleiding van Maarten van der Gint op gitaar en Jan Menu op bariton. <clears throat> ik heb weer wat van Frank Sinatra klaarstaan. Dit keer met eh, een opname eh, getiteld Sinatra en Sextet Live in Paris. Eh, en naast Frank Sinatra horen we Emile Richards op vibrafoon Harry Clay op altsax of fluit. Uiteraard Bill Miller op piano. Al Viola op gitaar. Ralph Peña op bas. En Irv Cutler op drums. Net zoals met zijn concerttour in Australië... werd dit al vroeg opgenomen. Namelijk in 1962 was deze tour. Maar de cd werd pas in 1994 uitgebracht. We zijn toch in de balladsfeer, dus laten we naar Sinatra luisteren met Moonlight in Vermont. in a stream falling leaves a sycamore, moonlight in Vermont. I see finger waves, ski trails. no light in Vermont. Telegraph cables, how they sing down the highway as they travel each bend in the road. And when people meet in this romantic setting, they're so hypnotized by the lovely telegraph cables, how they sing down the highway as they travel each bend in the road. And when people meet in this romantic setting, they're so hypnotized breathe. Frank Sinatra ook weer met zo'n prachtige ballad. In een kleine bezetting. Eh, nu even heel wat anders. Ik zei in mijn introductie al dat hier en daar ik wat aandacht besteed aan muziek gerelateerd aan eh, heel snel racen, Formule 1 races. En ik heb gevonden een opname van de Acid Jazz Band Corduroy. Nou is Acid Jazz misschien meer iets voor mijn collega Edward, Mr. Brightside. Maar ik vond het ook wel leuk om dat op deze ochtend te laten horen. Deze band Corduroy bracht in de jaren 90 een nummer uit getiteld Ayrton Senna. Het was een ode aan deze legendarische Braziliaanse coureur. En Corduroy bestaat uit Ben Edison op drums en zang... Scott Edison op keyboards en zang... Simon Nelson Smith op gitaar en Richard Searle op basgitaar. Luistert u naar Ayrton Senna. deze uitstervende racegeluiden. Met nog één keer langskomend. Een ode aan Ayrton Senna door de groep Corduroy. Eh, we gaan terug naar eh, Franse jazz en wel Charles Navour. Die eh, op deze opname, op Navour 2000, het nummer zingt Le Jazz est revenu. Oftewel, jazz is helemaal terug. Certains temps aux oubliettes, sauf pour quelques fanas têtus. Le voilà parti, bille en tête, le jazz est revenu. Il avait bâti son histoire sans publicité superflue. Pour revivre ses jours de gloire, le jazz est revenu.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 On va en prendre plein la gueule, le gaz est revenu. les galères et l'exode, fini les disques invendus. Dans le vent de toutes les modes, le jazz est revenu. Et voilà qu'on le catéchise, on le sanctifie, d'où Jésus.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 En eh, dat soort mooie Franse ballads. Een swingende als met Le Jazz est Revenu. Eh, op, 13, eh, oh sorry, op 11 januari 2026 dan treedt André Vrolijk op in, in de serie Jazz in Zandvoort. En tegen die tijd hebben we de krocht alweer terug als vaste bespeelplek. Ik heb daarop eh, een nummertje van hem ook klaargezet. Eh, een opname uit 2003. En het is eh, de cd Getting Sentimental. André speelt de beroemde, door Oscar Peterson beroemd geworden nummer... You Look Good To Me. En wordt begeleid door Frits Landersbergen op vibrafoon... Martin de gitaar, Edwin Corsilius bas en Gijs Dijkhuizen drums. André Vrolijk, You Look Good To Me. André Vrolijk met Frits Landersbergen op vibrafoon. Snel door naar Frank Sinatra weer van zijn tour live in Australia. En weer met een prachtige ballad. Een van zijn allermooiste, Angel Eyes. Hey, drink up. See and have fun, you happy people. The laugh and the drinks on me. Try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably my poor old heart ain't gaining any ground because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearable Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight? So drink up, all of you people. Order anything you see and have fun, you happy people the drink and the laughs on me. Pardon me, but I gotta run. The facts uncommonly clear. I've gotta find who's now the number one and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear. dat was eh, Frank Sinatra. We gaan eh, weer naar wat anders luisteren. En wel Michael Varenkamp. Michael Varenkamp die op 8 maart 2026 te beluisteren is in de krocht. <clears throat> met een ode aan Louis Armstrong. Hier luisteren we naar Michael Metal Legends met het nummer Caravan. Michael Varenkamp. We gaan eruit met Miles Davis en het nummer Doxy. Met Maast Miles, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Perth Heath en Kenny Clark. Tot na de nieuwsberichten. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur. Gert